Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De aanslagen in Homs en Damascus van vandaag zijn opgeëist door de terreurbeweging IS. In de zuidelijke wijk van Damascus vielen zeker 50 doden door twee autobommen... en doordat twee zelfmoordterroristen een bomvest lieten ontploffen. En in Homs vielen eerder vandaag bij een bomaanslag ook bijna 50 doden. Bij de aanslagen vielen honderden gewonden. Bij de Kuip in Rotterdam zijn enkele honderden Feyenoord-supporters aangehouden. Voor de wedstrijd tegen Rode JC eisten zo'n duizend fans het vertrek van het bestuur van Feyenoord. Toen de betogers oprukten naar het Maasgebouw, dat is het deel van de Kuip waar het bestuur zit, greep de politie in. De gemeente Rotterdam constateert misbruik van studiefinanciering in het mbo. Er zijn mbo-leerlingen die zich alleen inschrijven voor opleidingen vanwege de studiefinanciering. Zo kunnen ze maandelijks ruim 800 euro krijgen zonder daadwerkelijk lessen te volgen. Ze moeten het geld later wel terugbetalen als ze hun opleiding niet afronden. In Irak is een koffer met zeer gevaarlijk radioactief materiaal... die maanden geleden verdween, teruggevonden. De koffer lag bij een tankstation in een stad niet ver van Basra. De autoriteiten vermoeden dat hij daar is gedumpt. Het materiaal, iridium-192, is niet beschadigd... en er is geen gevaar voor straling, zegt de minister van Milieu. De koffer werd vorig jaar gestolen uit een magazijn van de Amerikaanse oliemaatschappij Weatherford. Hij zou eigendom zijn van een Turks bedrijf. En Feyenoord heeft thuis gelijk gespeeld tegen Roda JC. Daarmee is een einde gekomen aan de reeks nederlagen. De vorige zeven wedstrijden verloor de club. Een record. Het weer, vannacht regen, minima rond 7 graden. Morgen overdag regen, s'avonds wordt het uiteindelijk droog. In het noordwesten breekt mogelijk nog even de zon door. Het wordt 7 of 8 graden en de wind neemt behoorlijk af. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, didn't give you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go.